that's where I go no good. Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipeaux. Ah, oh, tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître, t'es rempli de charabia. Tu ne sauras plus rien du moi. Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer. T'inquiète pas, je vais tout niquer. C'est la putain de la. Mais qui va se négliger? je vais pas me négliger. Je sens les people, les people. Oh yeah, ils m'ont rendu bête, bête, bête. bête. Tomber la première, merde, merde. Ils m'ont du bête, bête, bête, bête. Tombé la première, merde, merde. Si t'as les critères, ça me va. J'suis pas dans les délires de vice. Tu penses assurer, c'est bon. bon. Tu peux déposer ton CV par mail. Mais qui va se je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pitos, les pipos oh ils m'ont rendu bête, bête, bête, bête. J'suis tombé la première, merde, merde. Ils m'ont du bête, bête, bête, bête. Tombé la première, merde, merde. Chacal t'a bien Kuma, mais j'avoue que c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, Mais à qui tu vas la faire Moi j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire euh, Retour à la réalité. Moi je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos.